4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Nijmegen gaan rond deze tijd de eerste deelnemers aan de Vierdaagse van start. De route van vandaag voert de deelnemers over de Waal de Betuwe in. Bijna 3000 mensen die zich wel hadden opgegeven voor het wandelevenement... zijn niet komen opdagen, zodat het totaal aantal wandelaars op ruim 44.000 komt. De 103e Vierdaagse eindigt traditiegetrouw vrijdag... met de feestelijke intocht over de Via Gladiola... zoals de Nijmeegse Sint-Anna-straat dan voor één dag heet. De vier vrouwelijke democratische politici die president Trump opriep... om terug te gaan naar hun eigen land... hebben in een gezamenlijke persconferentie zich opnieuw fel tegen Trump uitgesproken. Ze zeiden dat de president er de aandacht mee probeert af te leiden... van de chaos en corrupte cultuur binnen zijn regering. Ze noemen de aanval van Trump overduidelijk racistisch. De vrouwen zijn alle vier niet blank. Drie van hen zijn in Amerika geboren. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken gaan sancties opleggen aan Turkije. De Turken zijn onder bescherming van de Turkse marine bij EU-lid Cyprus naar gas aan het boren. Ook in de wateren bij het Griekse deel van het eiland. Cyprus wil buitenlandse bedrijven naar gas laten boren, maar dat wil Turkije niet. In 1974 brak er een oorlog uit op Cyprus en bezette Turkije het noordelijke deel van het eiland. Die oorlog is officieel nog niet voorbij. Er is sprake van een staakt het vuren. Het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt is vorig jaar voor het derde jaar op rij toegenomen. Meer dan 820 miljoen mensen hadden in 2018 niet genoeg te eten, melden de Verenigde Naties. Tegelijkertijd neemt ook het aantal met zwaar overgewicht, obesitas, toe. Volgens de VN is dat probleem iets moeilijker op te lossen dan honger. Het weer. Het is bewolkt. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 14. Overdag is het opnieuw grijs, maar mogelijk zien we in de middag ook wat zon.